Jobboot met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad heeft unaniem ingestemd met de inzet van een vredesmacht in de Soedanese regio Abidjan. Ruim 4200 Ethiopische militairen zullen zes maanden lang toezicht gaan houden in het onrustige grensgebied tussen Noord- en Zuid-Soedan. Vorige maand trokken troepen uit het noorden het gebied binnen. Om aan het geweld te ontkomen zijn tienduizenden mensen Abyei ontvlucht. Vorige week spraken Noord- en Zuid-Soedan af om een militaire terug te trekken uit het grensgebied. Ook staan ze toe dat de VN een vredesmacht naar Abyei stuurt. In Den Haag heeft de politie ingegrepen bij het protest tegen de bezuinigingen op de cultuursector. Bij het gebouw van de Tweede Kamer hielden twee tot 300 demonstranten een lawaai-demonstratie. Toen de sfeer dreigend werd, werden ze gedwongen te vertrekken. Eerder op de middag protesteerden op het Malieveld 7 tot 10.000 cultuurliefhebbers. De coalitiepartijen steunen de kabinetsplannen, zij het met pijn in het hart. In Heinenoord, ten zuiden van Rotterdam, is aan het eind van de middag brand uitgebroken in een loods met landbouwvoertuigen. De brandweer bestreedt het vuur met groot materieel en heeft de brand inmiddels onder controle. Er zijn geen gewonden, maar de rookontwikkeling was enorm. De rookpluim was tot in Schiedam en Dordrecht zo'n 20 kilometer verderop te zien. Mart Smeets neemt volgend jaar afscheid als vaste sportpresentator van de NOS. De Olympische Spelen in Londen worden zijn laatste klus. Daarna zal Smeets, die volgend jaar 65 wordt, wel voor de NOS blijven freelancen. Hij presenteert vanaf komende zaterdag voor de laatste keer de avondetappe. Het dagelijkse tv-programma waarin wordt teruggekeken op de Tour de France-etappe van die dag. Het weer vannacht zwoel, morgen opnieuw tropisch warm met temperaturen van 30 graden op de Wadden tot plaatselijk 35 in het zuidoosten. In de loop van de middag en avond regen- en onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Daarna flink koeler. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A4 Den Haag richting Amsterdam voor knopende Nieuwe Meer 3 kilometer. A4 Vlaardingen richting Hoogvliet voor knopend Benelux 3. Op de A10, de ring zuid van Amsterdam, richting Den Haag. Die is dicht bij knopen de Nieuwe Meer na een aanrijding. Tussen de knopen de Amstel en de Nieuwe Meer staat 5 kilometer. Andere kant op tussen Osdorp en knopen de Nieuwe Meer 2 kilometer. Verkeer richting Den Haag kan het beste omrijden vanaf de Amstel via de A2 en de A9. Verder files op de A12 Den Haag richting Utrecht. Bij Reewijk 3 kilometer, verderop bij Nieuwebrug nog 2.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 Zo heet de cd die hij toen heeft opgenomen hier in Nederland. En We Come Alive is een van de nummers eh, die daarop staat door hem eh, zelf geschreven. En dit is ook zo'n prachtig nummer van diezelfde cd. Under the Influence. Maybe you've taken on a different name. Tired of playing everybody else's game still living in a jealous town Oh, so tired of rumors going round What we do under the influence of love Maybe you try out a new set of clothes Begin to like the things that you hated the most There ain't no rule, there ain't no circumstance save you, baby, now When you're in a trance What we do Under the influence of love Yeah Hush now, baby, don't cry To make it right, we have En ook dit nummer is door hem zelf eh, geschreven. En Tessa Niles, Katie Kisson, <laughs> hey, die kennen we nog hè. En Carol Canyon, zij hadden de backing vocals in Under the Influence of Love. Had ik al gezegd, welkom bij deze uitzending van Muziek hier. Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Ik dacht het niet hè. Nou, bij deze dan. Brian Adams, Tonight We Have. We'll save ourselves a bottle on a Tuesday. Let it go straight to our heads. And we'll eat from good china. And make love on linen sheets. Just like there's no tomorrow. We'll surrender. nummer van Brian Adams. Tonight we have the stars. Dat was uh, redelijk nieuw. me niet ontgaan dat eh, het hoesje een beetje een eh, aanklacht is. Pele, zo heet deze formatie, en The Sports of Kings, zo heet de cd. En op die eh, cd, op het hoesje, daar staat een foto van een afgeschoten hert en een gans met een geweer erbij, een jachthoorn erbij, eh, een groot eh, mes erbij. Echt zo'n beetje zo van ja, dat is nou de sport van de koningen. Beesten afschieten, maar dat kunnen wij dus ook. Dat is een beetje wat eh, Pele wil zeggen met deze cd. Althans, met de foto op die cd. De formatie Clouseau. En zij hebben heimwee. <laughs> Misschien wel naar Nederland. Op mijn rug in het zand lig ik uren te staren naar een ster in de nacht in de koude woestijn Dit heb ik hier nog nooit ervaren Maar ik voel zo'n drang om bij je te zijn Opeens ligt er mee op de loer een sprong in het duister Elke stap die ik zet is geïmproviseerd Ik heb naar niemand ooit geluisterd En ben altijd wel ergens een zwerver geweest Ik zal liever bij je zijn, veel vijf dames die luisteren naar de naam The Sisters of Glory. Thelma Houston, Cece Peniston, Phoebe Snow, Lewis Walden en Albertina Walker. Good News in Hard Times, zo heet deze cd. En het klinkt allemaal een beetje gospelachtig. Rough Side of the Mountain. Oh, make it through this barren land. But as I go from day to day, I can hear my Savior say, Trust me, child, I'll hold your hand. I'm coming up. Yes, I am. On the rough side. On the rough side. Oh. deze Sisters of Glory. Die bewijzen wel dat eh, ja, gospel music niet echt altijd heel erg flauw hoeft te zijn. Hè? I'm coming up, the Sisters of Glory, good news in hard times. Moet u zich eens voorstellen, u staat in een hele grote zaal. Laten we zeggen, ahoy. Stikbonker. Er komt een band op het podium en die begint op deze manier. Dan weet ik zeker dat hij gewoon kippenvel krijgt. Zeker als je dan een eh, fan bent van de formatie Fragment, The Dream of Orchid. Zo heet deze cd. Het eerste nummer van die cd is Back to Basic. eind is een beetje minder, eh, minder spectaculair als het begin van Back to Basic. En dit zijn, noem het maar een beetje, Keltische klanken. The Gift of Love van Cecil. Land of Plenty, The Redemption Center, de Big, uh, nee, The Boy Who Spent His Skin. Een heel vreemd pitje eigenlijk, hè? En dit, dit is Sandra. U heeft het misschien al in vele uitvoeringen gehoord, maar dit is toch wel de meest leuke, althans naar mijn mening misschien herkent u het al een beetje hoor. Nights in White Satin. Nights in Mijn zoon was gisteren jarig, hij werd acht jaar oud, mijn schat. Hij vroeg aan mij een vlieger, en die heeft hij al gehad. Maar zijn bal, zijn fiets, nee daar keek hij niet naar op. Want zijn vlieger was een man, alleen wist ik niet waarom. vader ga je mee. De wind die is nu gunstig, dus ik neem een vlieger mee. In zijn ene hand de vlieger, in de andere de brief. Ik kon hem niet begrijpen, maar toen sprak mijn zoontje lief. vliegen tot zij hem ontvangt, zij die meer. En als zij dan leest, hoeveel ik van een brief voor mijn moeder, voor wel. Die hoog, die hoog in de hemel is. En deze brief, die bind ik vast aan mijn vlieg. Tot zij hem ontvangt, ja zij, zij die ik samen met uh, Of eh, is het nou net andersom? Is het uh, samen met André Hazes? Nou, hij had er nogal in wat betreft het stoppen. De Vlieger, een van de bekendste nummers denk ik wel van die uh, André Hazes. Fel Shazar. Falling is a form of flying. How can you just close your eyes in the face of adversity? How can you go on telling yourself lies? It seems such perversity. I was hoping we'd all reach the stage where suddenly not anything goes. Not so much a point of age, but just having some sense, I suppose. How come you look so good? You only know half of what you should. If I were you, I would consider crying. upon your head and tell you falling is just a form. Yeah. all the rest of what never fits. I'm just wondering how wonders decide. Proper time to leave these things to fate. Is the power with you or your God? Does he locate the pain or just alleviate? How come you look so good? You only know half of what you should. If I were you, I would consider crying. Does your guru take you to bed? as he stands you up on your head and tell you falling is just a form. Yeah, falling is just a form of flying. Oh, wow. Hang on a second, don't go away. I think here it comes now. language they speak What they say hurts and nobody cares This kind of thing happens about twice a week Just when the seams are evenly placed Whispers come down like beads of doubt Your friend with the answers, he's totally spaced This must be what your ex was talking about How come you look so good? You only know half of what you should Eh, vallen is eh, zelfs een eh, vorm van vliegen, maar ik vind het neerkomen altijd zo vervelend. Hè? Nederlandse formatie, Nick en Simon. Het leven van een ander. Ze niet wat te doen, alles wat ze wil Sí. en Simon een formatie die eh, nogal eh, succesvol is eh, de laatste jaren hier in Nederland. Hè? Blackwater Blues, B.B. King. It rained five days The skies turned black as night the sky has turned black as night. And there's trouble taking place way down make a poor man wonder where you wanna go.